Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aantal doden door het coronavirus was in het tweede kwartaal van dit jaar... veel lager dan in het eerste kwartaal, meldt het CBS. In april, mei en juni stierven er bijna 2600 mensen... zeker of vermoedelijk aan corona. Van januari tot en met maart waren dat er ruim 8600. Dat kwam doordat er toen nog veel minder mensen waren gevaccineerd... Van het begin van de corona-uitbraak in maart vorig jaar tot en met juni dit jaar... zijn ruim 31.000 mensen aan het coronavirus overleden, zegt het CBS. Ruim de helft daarvan was verpleeghuisbewoner of kreeg een andere vorm van langdurige zorg. In Rotterdam-West is een explosie geweest in een woning. Twee bewoners zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er flink wat schade. De gevel van de woning is ontzet, Kozijnen liggen op straat en er zijn ruiten gesprongen. 50 omwonenden zijn geëvacueerd... omdat het appartementencomplex door de explosie instabiel leek... maar inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. De oorzaak van de explosie in Rotterdam is nog niet bekend. Er komt een proces bij de tuchtrechter tegen een aantal notarissen... van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijken... Het Bureau Financieel Toezicht heeft onderzoek gedaan naar notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje. En vastgesteld dat hij in zijn eentje circa 11 miljoen euro heeft verduisterd. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere notarissen bij betrokken waren... maar toch vindt de toezichthouder dat het kantoor tekort is geschoten. De eigen kantoorregels werden niet toegepast en toezicht ontbrak. Het kantoor maakte vorige week bekend te stoppen met het notariaat en zich alleen nog te richten op de advocatuur. Het weer, het is 2 tot 5 graden en op veel plaatsen is het mistig, ook nog de komende ochtend.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 gebeurt. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op handen. Ik wil niet wachten, perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout ben je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. fire your you got all eyes on you no matter something I can't resist. Oh. You're gonna make me faint, I like it all. Let's get it on now, let's get it on now, Ooh la, ooh la. When I see you dancing, I'ma like, ooh, la, ooh la, la, la. You were looking fancy, I'ma like, ooh, la, ooh la, la, la.